Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Festival in Steenwijkerwold in de kop van Overijssel zijn gisteravond zo'n 15 gewonden gevallen door het instorten van een grote feesttent. Op het terrein werd het Dickie Woodstock Popfestival gehouden. Volgens de politie hebben de meeste gewonden kneuzingen en botbreuken. Ooggetuigen zeggen dat een groot deel van de tent instortte door het plotselinge noodweer. Er waren toen zo'n 150 mensen in de tent. In Mexico is een generaal en oud-staatssecretaris aangeklaagd wegens corruptie. Generaal Angeles Dauahare kreeg in de tijd dat hij staatssecretaris van Defensie was... maandelijks een half miljoen dollar van een drugskartel. In ruil daarvoor speelde hij geheime informatie door over de strijd tegen de drugskartels. Generaal zou aan het kartel onder meer informatie hebben gegeven over de verblijfplaats van hun grootste concurrent. In Rijnsburg woedt een grote brand in een voormalig pand van bloemenveiling Flora. Brandweer in Zuid-Holland adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rookwolden. Niemand is gewond geraakt bij de brand in Rijnsburg. In het noordoosten van Afghanistan zijn twee militairen uit Nieuw-Zeeland om het leven gekomen bij gevechten met opstandelingen. Zes Nieuw-Zeelandse en elf Afghaanse militairen raakten gewond. De gevechten waren in de provincie Bamyan. Nieuw-Zeelanders kwamen Afghaanse militairen te hulp die in een hinderlaag waren gelopen na een mislukte arrestatie. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Michael Phelps zijn carrière afgesloten met zijn achttiende gouden medaille. In zijn laatste race won de Amerikaan gisteravond met drie landgenoten de 4 x 100 meter wisselslag. In totaal won Phelps 22 medailles en daarmee is hij de succesvolste Olympier ooit. Het weer wisselend bewolkt en aan de kust enkele buien, mogelijk met onweer. Later vandaag verplaatsen de buien zich naar het binnenland en het wordt 22 tot 25 graden. Morgen en dinsdag blijft het wisselvallig. Woensdag wat droger en dan gaan de temperaturen waarschijnlijk wat omhoog. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 Do you want to be a soul? de toon voor dit programma is weer gezet door Sandra Moy en Burn. Geschreven door niemand minder dan Tina Arena, oftewel Pop Meets Country. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang gevarieerde country music. En deze keer country music van Nederlandse bodem. De beste steelgitarist van Nederland. de studiogitarist van eh, Nederland. Eh, deze, deze jongeman, uh, eh, althans zo wordt er gezegd van Johan Jansen, want hij is al menigmaal uitgeroepen tot beste instrumentalist van Nederland tijdens de Dutch Country Music Awards, die elk jaar gehouden worden hier in Nederland. De Bluegrass Boogeyman. I wish I had a nickel. that tomorrow you'll be well. Thought that you would hurt me, but you hurt yourself instead. I'll always be the same old pal, just passing years going by. I just sit back and watch you while you sit alone and cry. There's falling down your pretty cheeks. Yeah, she cannot hide and wish I had a nickel for every tear you shed last pretty cheeks. There she cannot hide and there she cannot keep. There are tears of sorrow and tears of delight. I wish I had a nickel for every tear you shed last night. zijn heel veel eh, mensen uitgeroepen tot uh, beste artiest, beste zanger, beste zangeres in het afgelopen jaar, afgelopen jaren. En ook dit jaar zal dat weer hetzelfde zijn, want eh, de Country Gazette heeft, zoals u weet, de pannen erop gelegd, <laughs> zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Jan Hans en Jannie van Dam hebben gezegd van iemand anders moet het stokje maar eens over gaan nemen. Wij zijn op een leeftijd gekomen dat dat eindelijk maar eens moet gaan gebeuren. Nou, voordat zo iemand gevonden is, dat zal nog wel even in hebben, denk ik, want het is niet zo makkelijk om 1, 2, 3 een blad op te zetten. Maar de Dutch Country Music Association, zij hebben gezegd, de poll die zal doorgaan, maar dan op een andere manier. Johnny Bernard, hij is al eh, menigmaal verkozen tot instrumentalist van het jaar. En als u naar dit gitaarspel luistert, dan weet u ook waarom, hè? Luister u maar eens naar Sweet Dreams. dat ze dat eh, allemaal uh, in gaan kleden, dat zal ik u later nog wel eens vertellen. Ik zal een van de bestuursleden van de DCMA uitnodigen om daar alles over te komen vertellen. Hello. of Heaven. Prachtig gezongen door, eh, door deze dame. Zij zingt ook bij eh, de formatie Galax. En eh, ook met Wim Pol zingt ze samen. En dan heb ik het natuurlijk over Tekla Rutting. Deze man heb ik ook al even niets van gehoord. Ik zal hem binnenkort eens een keer aan de telefoon vragen ook. En dan heb ik het over Richard Schneider. Prachtige stem hoor. They say I ought to stay away from you But I'm not listening They say you're only gonna break my heart Take my dreams and tear them all apart I'm just not listening just not listening I'm not listening A voice inside me says leave her alone You're gonna turn around boy and she'll be gone But I'm not listening All around me I see warning signs Girl, I'm not deaf and I'm not blind I'm just not listening They say, can't you see? Don't you hear? I say, yeah, you're coming in loud and clear I'm just not listening I'm not listening Girl, the sound of your voice Ringing in my ears my ear. Say you love me That's all I hear No doubts No doubts No fears No questions Let them say what they will not listening. Oh, I'm not listening. hele tijd geleden heeft deze Richard Schneider een cd uitgebracht. Dan heb ik het over 2003 half 2003, dus eh, zo'n vier jaar geleden, staat één nummer op waar, wat ik eigenlijk toch wel heel erg mooi vind. Niet alleen omdat Richard Schneider erop zingt, maar ook omdat daaraan meedoet Victoria Shaw, want die heeft eigenlijk ook dat nummer Loved By You geschreven. Ze hebben elkaar niet ontmoet hoor, daarvoor, om dat allemaal op te nemen. Nee, de banden, nou niet de banden, de, de, de mp3's van, deze, van dit liedje zijn gewoon de wereld overgestuurd. Naar Amerika, naar Nederland, naar Amerika, naar Nederland. Eh, eh, eh, op en neer blijven sturen, totdat het eindelijk was wat ze samen wilden. Een duet van deze Richard Schneider met die Victoria Shaw. Prachtig geworden hoor. by You. You can tell the way I feel. Just look into these eyes. The fact that we have come this far is no surprise. changed the day you came into my life I could take on the whole world I'd be there by your side Capture the moon for you, girl Steal the stars from the sky There's nothing I can't do Just as long just as long love's for gamblers and the pendulum swings. I bet hard on love, I lost everything. So don't send me home now, put a shot in my arm. Let's drink to old memories, let's drink till the dawn. Mr. Ben one more time Cause there's good for money In this pocket of mine One step's for making Two steps for breaking Waltzing for dreamers And the losers steps beside walls and forward. in this pocket of mine Dat hoorde nu aan het applaus. Eh, Skyland Live, Moon Over the Water. Zo heet de cd die zij nog niet zo gek lang hebben uitgegeven. En Watching for Dreamers is een van de mooie nummers op die cd. Cash on Delivery, ook zij hebben nog niet zo gek lang een cd uitgebracht. Echoes of Living. En daarop eh, wordt ook gezongen door een dame die het in Amerika ook al bijna gemaakt had. Ik weet dat ik het heb over Jacqueline van de Grient. Hier in Nederland is ook rekenmaker verkozen hoor. Als beste zangeres van Nederland. I've been throwing over my left shoulder. Spend most of my life searching for their form. That's the way love goes. Het is een uh, nummer wat ik al vaker heb laten horen aan u. En dan eh, werd het gezongen door, eh, hoe heet die dame? Jewel en Merle Haggard schiet me ineens binnen. Merle en Jewel die hebben het eh, op eh, cd gezet. En dan klinkt het eigenlijk toch nog wel wat anders. Want dan eh, heb je ook die, die, die, die donkere bruine stem van die Merle Haggard daarbij zitten. Hè? Wat betreft COD, zij staan 27 januari in Amicitia in Lekkerkerk. En waarom staan zij daar? Dan hebben we de duizendste uitzending van Country Track. Inderdaad, Country Track bestaat inmiddels al 20 jaar. En wij hebben dus nu op dit moment zo'n duizend uitzendingen verzorgd voor diverse omroepen hier in Nederland. Om precies te zijn 36 omroepen in Nederland, 4 internetstations en 3 radiostations in België. Daar wordt regelmatig dus, nee niet regelmatig, daar wordt elke week wordt daar eh, Country Track uitgezonden. Ik heb daarvoor een, eh, een avond eh, georganiseerd, zoals ik al zei, in Amicitia Lekkerkerk. Daar treden op onder andere COD en deze zanger ook hoor. Sings the Hits of Gene Autry. Dit is Wim Pauls. A girl from Tennessee He was so lonely in New York and so was she The boy said howdy The girl said howdy have kissed her when he heard that sudden drawl. They walked up Broadway as if they owned the town. They wouldn't hear if the buildings tumbled down somewhere out yonder om folks smile to see the boy from Texas with his bride from Texas with its bride from Tennessee. Uit eh, dezelfde serie zit uh, Ruud Hermans en The Waitress of That Café. I know at that café at Mean, Street Café. Deze Ruud Hermans, hij eh, zit al 20 jaar langer in het vak als, eh, als dat <laughs> ik het doe. Hij is namelijk 40 jaar artiest. En dat gaat hij vieren binnenkort in, eh, in Tilburg in 013. Daar heeft hij een optreden geregeld en daar zal hij dus herdenken dat hij, herdenken, gedenken, dat hij maar liefst 40 jaar in het vak zit. Doet hij niet alleen met een met een optreden. Maar ik heb begrepen dat hij ook een prachtige nieuwe cd gaat maken. Dit is zijn eh, voorlaatste cd. De cd heet Stils. Er staan hele mooie kleine liedjes op. Vandaar de titel Stils. Taylor on CD. When she turns that key says it's me I'm a little late, I'm glad I'm home I was your day? Will mine crawl away? Not much to do, just thinking about you I've got taters on a stove Chicken on a fry Little red port wine We leave time doing time There's only you and me And there's Taylor on CD In my mind song for you far away I'm a lonely light that is waiting Shining in light for you Find a way Something in a way she moves me As I close my eyes see your smiling face And there's only Carolina I'm singing a song for you far away Like a lonely lighthouse I am waiting Shining I close my eyes I see your smile Ruud Hermans, hij zal die dag daar eh, dus ook aanwezig zijn. Zal dan eh, live optreden uiteraard met eh, wat akoestische nummers. En ik ben ervan overtuigd dat Jacqueline van der Grient ook wel op het podium zal staan als Ruud Hermans daar staat. En dan krijg je natuurlijk prachtige duetten. Degene die de avond af zullen sluiten is de formatie Savannah. En die zijn ook bekend hier in Nederland. Hè? En u weet het in het programma Country Track vandaag alleen maar Nederlandse producties. Alhoewel, dit is geschreven door Billy Yates. I read an old my grandma back in 1923. Grandpa kept it in his coat and showed it once to me. He said, boy, you might not understand, but a long, long time ago. Grandma's daddy didn't like me none But I loved your grandma so We had this crazy plan to meet And run away together And this is what it said If you get there before I do Don't give up on me I'll meet you where my choice If you get it Dit was wennen als eh, hele band, maar die dag zullen ze daar optreden akoestisch, zoals dat zo mooi heet. En dan zitten ze daar dus op het podium en spelen ze eigenlijk maar hele kleine liedjes. Ik wil niet zeggen dat het onbekende liedjes zijn, want dit kent u allemaal van eh, John Denver. John Bellucci Dorf, dat is zijn echte naam. I'm standing here outside you every song I'll sing, I'll sing for you. Living on a Jet Plane. En misschien heeft u het wel uit eh, volle borst mee zitten zingen. Danielle Poot, Marijke de Jong en Joke de, jo de Jong.